Drie uur. Wouter met het nws Journaal. Alle 29 mensen die gisteravond in Madeira zijn omgekomen bij een busongeluk... hebben de Duitse nationaliteit. Ze zijn tussen de 40 en 60 jaar. De autoriteiten hopen overmorgen een volledige lijst met slachtoffers naar buiten te kunnen brengen. Naast de 29 dodelijke slachtoffers raakten er ook 28 mensen gewond... toen de bus van de weg raakte en van een heuvel afreed. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Maas, gaat de overlevenden bezoeken in Madeira. De omstreden nieuwe Europese regels over de WW voor buitenlandse werknemers zijn opnieuw uitgesteld. Het Europees Parlement heeft besloten het wetsvoorstel pas na de verkiezingen van eind mei te behandelen. De nieuwe regels zouden het makkelijker maken om een Nederlandse WW-uitkering mee te nemen naar een ander Europees land. Nederland is daar fel tegen. Het debat over het wetsvoorstel gaat dit najaar verder. Een Nederlandse vrouw die twee jaar in IS-gebied in Syrië zat... is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Ze had in Syrië haar man opgezocht die voor IS vocht. Ze had daar samen met hem wapens in huis liggen... en nam geld aan van IS. De rechtbank heeft niet kunnen bewijzen dat ze daadwerkelijk meevocht met de terreurgroep. Vorig jaar juli werd ze op Schiphol aangehouden. De luchtvaart in Nederland moet net zo streng worden afgerekend op effecten voor de leefomgeving en het milieu als andere bedrijfstakken. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan het kabinet. Nu hebben Schiphol en de luchtvaartsector nog een uitzonderingspositie binnen het overheidsbeleid, omdat Schiphol volgens het kabinet cruciaal is voor de economie. Er geldt alleen een maximum voor het aantal startende en vertrekkende vluchten. De Raad voor de Leefomgeving roept het kabinet op die uitzonderingspositie te heroverwegen. Het weer, veel zon, 19 tot 22 graden vanmiddag. Morgen ook veel zon, minder wind en dan 20 tot 24 graden. Zaterdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland de meeste vertraging in de Bollenstreek, vooral op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom 2 kilometer met een kwartier tot 20 minuten vertraging.